Katrien Straatman met het NOS Journaal. Oud-president Trump Paul Manafort moet zich melden bij de federale autoriteiten, schrijven de New York Times en CNN. Manafort is aangeklaagd door de speciale commissie van Robert Mueller, die onderzoek doet naar beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen door Rusland. Ook Manafort's assistent Rick Gates moet zich aangeven bij de autoriteiten. Waar ze precies van worden verdacht is nog onduidelijk. Manafort werd onderzocht voor belastingfraude en witwassen. Ook zou hij hebben verzwegen dat hij lobbywerk deed voor de pro-Russische regering van de toenmalige president van Oekraïne Janukovic. De afgezette Catalaanse leider Puigdemont wordt aangeklaagd wegens rebellie, opruiing en misbruik van publieke gelden. En dat geldt ook voor zijn kabinetsleden en de voorzitter van het parlement. In theorie kunnen ze tot 30 jaar cel worden veroordeeld. Volgens de Spaanse autoriteiten zit Puigdemont op dit moment in Brussel. Oud-minister Henk Kamp wordt de nieuwe voorzitter van Actis, de werkgeversorganisatie in de ouderenzorg. Hij is voorgedragen voor drie jaar, zegt Actis. Kamp was minister van Economische Zaken en eerder van Vrom, Defensie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij is de eerste minister die na het ontslag van het kabinet Rutte II een nieuwe baan vindt. De Belgische politie heeft vier mannen opgepakt in verband met een mislukte aanslag twee jaar geleden op de Thalys tussen Brussel en Parijs. Belgische media melden dat de vier ervan worden verdacht dat ze onderdak hebben geboden aan de hoofdverdachte Ayoub El Kazani. De aanslag werd vereideld doordat Kazani in de trein werd overmeesterd door drie Amerikaanse militairen die op vakantie waren. De vier opgepakte mannen zouden ook terroristenleider Abdelhamid Abaoud hebben verborgen. Die was betrokken bij de aanslagen in Parijs. Het weer vanuit het noorden wat buien. Er is ook zon, vooral in het zuiden en oosten. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen bewolkt en wat regen of motregen. Ten zuiden van de grote rivieren zo goed als droog. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan de file op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Er staat door een ongeluk tussen Rotterdam Airport en Knopend Ipenburg 5 kilometer file.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 Straks meer. Maar nu eerst...